Door Almegens met het NOS-journaal. Justitie in Turkije pakt accounts die in de ogen van de regering de economie beschadigen. Afgelopen week zijn 346 accounts op onder meer Facebook en Twitter geïdentificeerd... waar volgens de Turkse overheid op een provocatieve manier wordt geschreven... over de verzwakking van de Turkse lira. Het is niet duidelijk wat er met de mensen achter die berichten en de accounts gaat gebeuren. Ankara laat weten dat er juridische stappen worden gezet. De waarde van de Turkse munt daalt al maanden. Vorige week raakte de lira in een vrije val. In Melbourne is een man opgepakt die waarschijnlijk gisteren een Nederlandse vrouw heeft aangereden. De vrouw van 27 die op de fiets zat kwam daarbij om het leven. De verdachte is volgens Australische media een man van 26. en zou de auto hebben bestuurd waarmee de Nederlandse op het fietspad werd geschept. De auto was waarschijnlijk gestolen. De man werd na de aanrijding door omstanders uit de auto gehaald, maar sloeg daarna op de vlucht. Vandaag is hij alsnog opgepakt. De leiders van Noord- en Zuid-Korea gaan elkaar dit najaar ontmoeten in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Dat hebben delegaties van beide landen vanochtend afgesproken. In april en mei spraken Moon Jae-in en Kim Jong-un elkaar al in het grensgebied tussen Noord- en Zuid-Korea. Ze bezegelden daarmee de dooi die er is ontstaan tussen de twee landen die officieel nog steeds met elkaar in oorlog zijn. Het dodental van de zware aardbevingen op Lombok stijgt nog steeds. Het officiële aantal ligt nu op 436, maar zal naar verwachting nog verder oplopen. Er zijn 1350 mensen gewond. Lombok werd de afgelopen weken getroffen door drie zware aardbevingen en talloze naschokken. Grote delen van het Indonesische eiland zijn verwoest. Honderdduizenden mensen zijn dakloos. Het weer, zon en wolken, nu en dan een bui. Vanmiddag klaart het vanuit het zuidwesten op. Maar er blijft kans op een bui. Het wordt tussen de 21 en 24 graden. ook vanavond en vannacht kan er een enkele bui vallen. Morgen minder buien en woensdag is het bijna overal droog.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 That's it. That's it, baby. Hey, mom. What your mama gonna say? You finally let your body like this guy. anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up the roof? Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up the roof? Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? dancing in the garden. Does anyone wanna go dance up? dancing in the garden. Does anyone wanna go dance on the blue?